9 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Uiterlijk morgen moet Athene met gedetailleerde hervormingsvoorstellen komen. Die kunnen dan vrijdag en zaterdag worden besproken door de Eurogroep. En dan volgt zondag een beslissende eurotop... met de regeringsleiders van alle 28 EU-landen. Na de top van gisteravond in Brussel was iedereen bijzonder somber over de toekomst van de Grieken binnen de eurozone. De Griekse premier Tsipras heeft beloofd morgen met een serieus plan te komen. Maar bondskanselier Merkel zei dat ze daar niet optimistisch over is. Ook premier Rutte zei dat er een klein wondertje moet gebeuren om een grexit te voorkomen. Een medewerker van de Belastingdienst die bijna 20 miljoen euro wegsluisde naar de rekening van een vriend, kon dat doen doordat er bij de dienst niet goed werd gecontroleerd. Ook de Rabobank merkte de fraude te laat op, meldt de Telegraaf, op basis van een rapport van de FIOD dat de krant in handen heeft. Staatssecretaris Wiebes meldde vorig jaar al dat er mogelijk 20 miljoen euro bij de Belastingdienst was verduisterd. Op Aruba is een stille tocht gehouden voor Mitch Henriquez. Zo'n 75 mensen liepen van het vliegveld naar het rouwcentrum... waar het stoffelijk overschot naartoe werd gebracht. Mitch Henriquez overleed anderhalve week geleden in Den Haag... na een hardhandige arrestatie door de politie. Na zijn dood waren er dagenlang rillen in de Schilderswijk. Het kabinet wil meer aandacht in de samenleving voor mensen die dement zijn. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt ook het aantal dementerenden toe. Staatssecretaris Van Rijn wil dat mensen in de omgeving eerder herkennen dat iemand dement wordt, zodat ze kunnen helpen. Hij trekt 16 miljoen euro uit voor een voorlichtingscampagne. Van de mensen met een bijstandsuitkering heeft 9% een parttime baan. Van de alleenstaande ouders in de bijstand werkt 16% erbij. Dat blijkt uit een onderzoek van Divosa, de koepel van sociale diensten. Parttimers in de bijstand worden gekort op hun uitkering. Dat bespaart op jaarbasis 350 miljoen euro, zegt Ivoza. Het weer bewolkt en geregeld buien, ook af en toe zon. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. Morgen eerst buien, daarna droog en geregeld zon.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 A10, de A10 Noord richting de A10 Zuid tussen Zeeburg en de Rij 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is daar een, een half uur. A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 10 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Berko en Roderijs 10. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug 5 kilometer de linker rijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier daar. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum.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 rolling. Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Well, sometimes. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM. morgen in Parijs, gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses, op de boel hakken en ik amour sur mon amour moi ma sœur, tu es très belle Haine Je suis néerlandaise Oh Je parle un petit peu français Un excès Daarna samen op La Tour Eiffel.